Sommige ouders kunnen echt een, mooie bijdrage leveren aan de kosten voor de studie en levensonderhoud. Maar er zijn ook genoeg ouders die dat niet kunnen. En we zien ook dat het stelsel belemmerend is, omdat studenten andere keuzes maken eh, om er maar te voorkomen dat hun studieschuld niet heel erg oploopt. Volgens de onderzoekers van het Nibud zijn studenten veel te afhankelijk van hun ouders geworden. Ik zie dus dat studenten afhankelijker geworden zijn van hun ouders en ook meer krijgen van hun ouders. Het bedrag wat ze nu eh, per maand gemiddeld krijgen is 211 euro. Dat was eh, vier jaar geleden nog 165 euro. En tegelijkertijd zien we, doordat jongeren afhankelijk zijn van ouders, dat de eigen financiële volwassenwording ook later eh, plaatsvindt. Eh, ja, en dat zijn dingen waarvan wij wel denken, dat gaat niet per definitie goed. Er is eh, al jaren kritiek op het leenstelsel. Inmiddels wil een meerderheid van de politici er dan ook vanaf. Zij willen weer een basisbeurs. Op de tribune hoor je het nog wel eens voorbij komen. Het woord kanker als scheldwoord. Dat moet afgelopen zijn, vindt KWF Kankerbestrijding. Vandaag start een campagne met influencers. En al kun je in FIFA 21 shirts tegenkomen met de hashtag tegen KK. Het paas- en het kerstontbijt, dat kennen we al. Leerlingen van vijf Amsterdamse basisscholen krijgen deze week voor het eerst een Kitty Kotti ontbijt. Bedoeld om samen stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. De vier grote steden vinden dat Kitty Kotti eigenlijk een nationale feestdag moet worden. Er is jaren over gesteggeld in een voorstadje van het Amerikaanse San Francisco... maar een Flintstone-huis mag blijven staan. Ook de dino's in de voortuin mogen blijven. Mevrouw kocht het huis in 2017 en plemte de hele tuin vol met poppen uit de tekenfilmserie. Het vindt de gemeente foei lelijk, zeker toen ze in grote letters Jabba in het gezond zetten. De gemeente eiste bij de rechter dat de bol weg moest, maar de vrouw krijgt gelijk. Wel moet ze als ze nieuwe beelden wil neerzetten eerst een vergunning aanvragen. Het weer, af en toe zon, vooral later vandaag in het oosten en zuiden kans op onweer.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 En op die fraude is nauwelijks controle. Dat meldt NRC, dat er nog niet gepubliceerd onderzoek van inspectie, inlichtingen en opsporingsdiensten heeft ingezien. Sinds de invoering van het leenstelsel zijn studenten in het hoger onderwijs financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek omdat lang niet alle ouders financieel kunnen bijspringen... ontstaat er kansenongelijkheid, zegt het Nibud. De politie heeft donderdag op een boerderij in De Kwakel in Noord-Holland... bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld gevonden. Er zijn twee mensen opgepakt. Het weer bewolkt, af en toe zon. Vanmiddag en vanavond kans op buien met hagel en onweer. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. every single dime that good Lord give me, I can make it last three, four, five days. Living it up, getting down low. Chasing that look before I get old. And looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. that light in the morning shining down on me.